Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Trump heeft een wereldwijde importheffing van 10% ingevoerd. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een decreet waarmee dat wordt geregeld. Trump probeert zijn handelsagenda overeind te houden... na een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof... om eerdere importheffingen van tafel te vegen. Bij die heffingen deed hij een beroep op een speciale noodwet... maar volgens het Hoge Rechtshof had Trump dat nooit mogen doen. De president zegt dat hij zich bij de nieuwe heffingen baseert op een andere wet... Na het stoppen van Caroline van der Plas als partijleider van BBB... is er een richtingenstrijd ontstaan binnen de partij. Het bestuur heeft Henk Vermeer gekozen als nieuwe partijleider... maar hij passeert daarmee de populaire Mona Keizer. Komende dinsdag vergadert BBB over de nieuwe leider. De Nederlandse shorttrackers zien het winnen van goud op de aflossing... als het doorbreken van een vloek en een sprookje dat uitkomt... Op vorige winterspelen waren er valpartijen op de aflossing... of haalden de mannen de finale niet. Maar afgelopen avond namen ze revanche. Bondscoach Niels Kersthold zegt dat de cirkel rond is... en het niet zomaar voelt als een kers op de taart, maar als een enorme kers. Op de medaillespiegel staat Nederland inmiddels op de vierde plaats met acht keer goud. Noorwegen staat ruim bovenaan met 17 gouden plakken. En zo'n 150 jaar na het uitsterven van de reuzenschildpad op een van de Galapagos-eilanden... lopen de dieren weer rond op het eiland Floriana. De regering van Ecuador heeft er 158 uitgezet op het kleine eiland... dat deel uitmaakt van de eilandengroep. Twee eeuwen geleden leefden er naar schatting 20.000 reuzenschildpadden op Floriana... maar ze stierven uit door de jacht en een enorme brand. Het weer, op veel plaatsen wat regen en aan de kust waait het flink... Vannacht trekken wel de meeste buien weg en daalt de temperatuur tot een graad of 6.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 Joris